Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De politiek moet zich alvast bezig gaan houden met een mogelijke nieuwe coronagolf. Dat schrijven 14 organisaties in een rapport. Ze vinden dat er nu bijna niks gebeurt, terwijl de herfst en winter voor de deur staan... en er dan waarschijnlijk weer veel mensen corona krijgen. Deze arts werkte niet mee aan het rapport, maar heeft het wel gelezen. Dus als er dan weer een coronagolf komt... dat je nu in de tijden waarin het rustig is met alle partijen die betrokken zijn... goed kan praten en kan bedenken wat je eventueel wil gaan doen, hoe je dat gaat doen. Maar ook dat je dat kan communiceren aan de bevolking. Eh, zodat je daarmee voorkomt dat je met ad hoc eh, beslissingen komt te zitten om bijvoorbeeld weer maatregelen te nemen. De regering zou bijvoorbeeld voor betere digitale verbindingen moeten zorgen... zodat lessen makkelijk online gegeven kunnen worden... of doktersafspraken via een videoverbinding. In Canada is een klopjacht bezig na meerdere steekpartijen. Daarbij zijn tien mensen omgekomen. De politie zoekt twee verdachten. Het begon bij een dorpje waar een gemeenschap van oorspronkelijke bewoners van Canada woont, zegt correspondent Marieke de Vries. Al snel daarna volgden er meer en meer meldingen over mensen die waren neergestoken. Lukraak leek het niet alleen bij de Cree Nation, maar ook in eh, de nabijgelegen grotere plaats Weldon op dertien locaties in totaal. En met dus tien doden en op zijn minst 15 gewonden tot de twee verdachten gingen er met de auto vandoor en werden later in een grotere stad gezien. Daar was het juist heel druk omdat het vandaag een feestdag is in Canada. Mensen moeten voorzichtig zijn als ze de straat op gaan, zegt de politie. En buitenlandse studenten die psychologie of politicologie aan de Universiteit van Amsterdam willen studeren, krijgen vanaf volgend jaar misschien geen plek. Die Unie wil minder internationals toelaten op de Engelstalige studies, zodat er meer plek is voor Nederlanders. Mag eigenlijk niet, maar het is een proef, omdat er nu wel heel veel buitenlandse studenten in de collegezalen zitten. Bij psychologie komt twee derde uit het buitenland. Het weer flink wat zon vandaag. In de middag is er in het zuiden kans op onweer. Verder lekker tropisch. Het wordt zo'n 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vanwege de Grand Prix in Zandvoort zijn de N200 en de N201 voor een groot gedeelte in beide richtingen afgesloten. Hou daar rekening mee wanneer je de weg op gaat.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 ZFM. FM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Je ziet het hele leven als een spel. Ik gaf je alles, je gaf minder dan de helft. Hou die mooie gouden bergen, want het gaat niet meer. Vanzelf, vanzelf, vanzelf, vanzelf. Vanzelf, vanzelf, vanzelf. Vanzelf, vanzelf, het gaat niet meer. Dat je verder bent, dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt. Jij hebt geen geweten. Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart.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 De twee verdachten zijn nog niet gepakt. De Universiteit van Amsterdam wil het aantal plekken voor buitenlandse studenten vanaf volgend jaar beperken, meldt de NRC. Volgens de UvA zijn Nederlandse studenten soms de dupe van de internationale concurrentie. In het referendum in Chili heeft een voorstel voor een nieuwe grondwet het niet gehaald. In het voorstel was onder meer sprake van het recht op gratis onderwijs en huisvesting. Ook zouden inheemse volkeren een grote mate van onafhankelijkheid krijgen. Het weer, veel zon, in het zuidwesten meer bewolking, later enkele onweersbuien... en het wordt 27 tot 31 graden.